Ook zou de werksfeer op deze afdeling zijn verziekt. Er zou sprake zijn van intimidatie, bedreigingen, machtsmisbruik en vriendjespolitiek. Nieuwsuur maakt ook bekend dat het aantal vreemdelingen dat Nederland aantoonbaar heeft verlaten in de tweede helft van vorig jaar met ruim 10% is gedaald ten opzichte van 2010. Die daling is opvallend omdat in het gedoogakkoord juist is afgesproken dat de terugkeer- en uitzetbeleid wordt geïntensiveerd. Duizenden landarbeiders in Honduras hebben land bezet vanwege een ruzie met grootgrondbezitters en de overheid. Op diverse plaatsen in het land hebben de arbeiders grond bezet, in totaal zo'n 18.000 voetbalvelden groot. Volgens de activisten is de grond van de gemeenschap. Arme boeren zouden het recht hebben daar gewassen te verbouwen. Maar volgens de overheid zijn de bezettingen illegaal en gaat het wel om private grond. De activisten zijn ongewapend en hebben tot nu toe geen geweld gebruikt. Het conflict over de landbouwgrond in Honduras heeft de afgelopen jaren tot tientallen doden onder de landarbeiders geleid. Het motormerk Ducati wordt overgenomen door de Duitse autofabrikant Audi. Audi zou 860 miljoen euro betalen voor de overname. De autofabrikant wil hiermee de concurrentie aangaan met BMW, dat als enige Duitse merk ook motoren bouwt.